uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er is nieuws over dit. het Eurovisie Songfestival. Want Avro Tros zegt dat het nog helemaal niet zeker is dat Nederland volgend jaar ook weer meedoet aan het Eurovisie Songfestival dus. Want ze hebben twijfels en zeggen in een uitgebreide verklaring nu dat er veel moet veranderen binnen de organisatie van het Songfestival. De omroep zegt dat ze de disqualificatie van Joost Klein in Malmö nog steeds buitenproportioneel vinden. En zeggen ook dat de muziek weer centraal moet komen te staan. Joost Klein mocht niet meer meedoen naar een melding van grensoverschrijdend gedrag achter de schermen. Greenpeace heeft een zaak over snelle verlaging van de stikstofuitstoot verloren. De milieuorganisatie eiste dat de staat onmiddellijk maatregelen zou nemen om de natuur te beschermen, maar daar ging de rechter niet in mee. Greenpeace had gevraagd om een plan van aanpak voor de rode lijst. Een lijst met een heel aantal natuurgebieden. En de voorzieningenrechter heeft gezegd, die lijst is te algemeen. Het is best denkbaar dat daar gebieden op staan waarbij het minder dringend is dus daarom wijs ik die vordering af. Ja, er loopt ook nog een andere rechtszaak over de verlaging van de stikstofuitstoot. Maar Greenpeace wilde niet zo lang wachten. En oud-wielrenners Laurens ten Dam en Thomas Dekker hebben in Amerika in de bak gezeten. Na een training in Oklahoma stonden ze zich om te kleden en af te spoelen op een parkeerplaats. En een voorbijganger dacht dat ze een homostel waren en belde de politie omdat hij het maar niks vond. Ja, de fietsers werden opgepakt voor onfatsoenlijk gedrag, vertellen ze in een podcast. Eigenlijk werd ons niks gevraagd. Nee. Het was alleen een, een beschuldiging van die meneer. Was er nog tegen... Was, was er nog... Uh, en ik kijk vooral even naar jou. Had nou, jij, nog, had jij nog de behoefte? niet, met nee? vijf, pistolen. Nee, maar dat je dus discussie wilde of eh, de meesten hebben een IQ van een garnaal en die hebben wel een gun op, zak. Dus, dus het eh, was gewoon gedwee mee? Nee, je, je staat wel... Uh, is wel anders we waren wel stil hoor. Ja de wielrenners zaten 10 uur in de cel en moesten ook een borg van 185 dollar per persoon betalen. En daarna werden ze vrijgelaten. Het weer dan nog. De rest van de middag blijft het bijna overal droog. en is er een mix van zon en bewolking bij een graadje of 17. Alleen in het noorden is er iets meer kans op een buitje. En vanavond wordt het overal een stuk zonniger. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen wordt nog langzaam gereden over de N9 Den Helder-Alkmaar... bij pet en 5 minuten vertraging en een half uur vertraging op de N208...